Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. pull them toys, all rustles around. Stash the few dollars, now the boy parking horses. Stash the few dollars, it's affecting how I'm talking, but not what I'm saying. Okay, man, scared the opposition, shitless at the way in. When we showed up, pouring liquor for them, they already knew that they was dead, man. Spit the Mr. Ben on that. Switch the style up and let my mini me's run that. My money pile up, laughing at the girl. fell asleep counting up. She a boss, so she down with us. Keep some bad bitches surrounding her. My homies pounding them, and that's cool. Cause me and Boo do the one, two, nine, then but we gotta stay business. Focus on grosses, never on these hoses. Jets up in motion, high rise, hide out, looking down on the ocean. Balcony back shot, so good, baby girl, cry the eyes out. Beautiful moments. Want me to hold her when it's over, but I'm already going. That's what I told her. She say my heart frozen, but bitch, you knew about the man before you chose him. Big dog, range roving, roaming. Live wives look the other way when daddy bring that dough in. That's how we do it big enough for us to live in it. Loose lips, sink ship, pillow talk, digs, ditches for many niggas. That's how we do it big enough for us to live in it. Man, man, dan is het alweer donderdagavond. Goedenavond, de Indie 501 tot 10 uur vanavond op Radio 5 Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam de Curran en de Jet Business. En daarvoor een gouden ouwe van de Rolling Stones. Between the Rock and A Hard Place. En die mannen, ja, volgens mij gaan ze nog steeds niet met pensioen. live knowing. herkenbare geluid van Interpol, Length of Love op Radio 501. En daarvoor eh, MGMT en Weekend Bars in het kader van eh, late maandag tot en met vrijdag thuis. Voor de mensen die houden van een zonnetje in hun leven heb ik goed nieuws. Want eh, de mannen van Hot Chip zijn weer de studio ingedoken voor nieuw werk. Dat misschien dit jaar al gaat uitkomen. Hier is een oudje van hun in samenwerking met onder andere Hot City. I didn't know what love was op 501. When I met you, I didn't know. beste albums. By the way, de Red Hot Chili Peppers op uh, eh, 1 De discussie is wel losgebarsten zeg. Sinds eh, gisteren eh, voor, van de rechter ehm, de Pirate Bay geblokkeerd moest worden voor abonnees van Ziggo en... Access for All. Ehm, sowieso is het vreemd dat alleen voor deze twee providers eh, de site eh, geblokkeerd eh, moest worden. Ehm, want we hebben natuurlijk vele andere providers die, ja, waar het ook voor geldt. Maar blijkbaar hebben ze onderzocht dat de meeste illegale downloaders een abonnement bij Access for All en, en Ziggo hebben. Ehm, ja, heel veel mensen zijn, zijn er toch tegen deze vorm van censuur. En dat is eigenlijk toch wel raar, want als er op een website een doodsbedreiging plaatsvindt, dan vindt iedereen het heel normaal dat die website op zwart gaat. Of als er bijvoorbeeld eh, kinderporno wordt aangeboden. Maar zo gauw het om muziek, films of software gaat, intellectueel goed, dan wordt alles zomaar goed gepraat. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten via studio.radio501.nl. Dan nu de Strokes met Games. En die heb ik eh, oh, gekocht. Gewoon heel eerlijk gekocht. En je hoort hem nu op 501. fuck on, kill it, come at down. Me, why the fuck on, get for that? favoriet van mijn kinderen. Van alle plaat voor je hoofd die we Radio 5 alleen eh, zijn gekozen. Komt waarschijnlijk door het Venus en Furp eh, stukje. Makkie en breek het af. En morgenavond tijdens de Armin en Show wordt een nieuwe plaat voor je hoofd bekendgemaakt hier bij Radio 5 alleen. Dit komt ook uit Nederland. King Cobra en I'll Die For Thin. En straks gaan we een spelletje spelen. Live or Live hier op Radio 501. I'm player en Nee? Dan mag jij het zeggen. Van mij lijkt het op totale chaos sinds 9-11. Ik heb opgelet, het is een gekke huis. Totaal geen ontvangst, nog anders met de ruis. Doe je weinig aan, velen gaan voor eigen vaan. En zo wordt er bijna geen water bij de wijn gedaan. Ken je maten, waar mensen praten met citaten. Maar soms verdraait men woorden waardoor men gaat haten. Vaag begrip, ik haat niemand, ik haat die Ik laat je s'avonds liever weten hoe laat het is. Nu worden verhalen nagedikt of afgeslankt. In het diepste geheim het niks een masterplan. Een campagne voor het gaaiers en een rattenplan. En alle mensen positief bezig, wat up is dan? Het is een gekke huis, sleep je door de dag. Geef deze voor de kracht. Ik dacht dat het met mij wel goed ging. Nu heb ik alweer last van mood swings. Zie het land als een huis en wij zijn de gekken. Eigenwijze rappers, valt geen pijl op te trekken. Je sfeer is grimmig en het ligt niet aan de weerberichten. Werkloosheid, mensen staan rood als verkeerslichten. Ik zie het nieuws, het vliegt naar mijn keel. Op die momenten weet ik zeker dat ik geen kinderen wil. Waarschijnlijk ben ik egoïst, neem ik twee kids en leer ze leven in het gekke huis dat deze wereld is. lijken op een wrak. Ik kijk strak, maar voel me niet op mijn gemak. Heb het gevoel dat de krap is onder mijn schedeldak. De wereld wordt de stad waaraan niemand zich aan ontsnapt. Stinkende straten met hier en daar een vuilniszak. Massaconsumptie maakt van de wereld de vuilnisbak. Al heb je een job, je blijft gewoon een luilak. Mijn stiek soldaten voor de olievat. De islam zou een bedreiging vormen voor onze gemeenschap. Een vette pick up voor de wetenschap. Voor het snappen van niks en ik zeg je en ze weten dat. De medische wereld heeft last van een hersenkwap. Voor een behandeling moet je eerst naar de tap. Mensen lopen met iets, maar zetten niet de stap. Een beetje therapie is toch een gauw en dure grap. Geen ochtendblad zonder nieuws over Irak. Voelkolle foto's en artikels voor een roddelblad. Aan hongerstervende kids schenk me geen aandacht. Begin niet over aids, want dat zat niet op het programmablad. Die shit wordt weggezakt, of er wordt die gepakt. Tegen de dagelijkse stress wordt men ladder zat. Of er wordt niet geklapt, of er wordt dit genakt. Het maakt niet uit ieder zijn manier hoe die ontsnapt. Een beetje kijken naar hoe mensen worden opgeknapt. Of een dagje met een BN'er op stap. Of een dief die met geweld wordt opgepakt. Science fiction films vinden ze allemaal knap. Waarheid is hard, maar verre van dat. Jabat die staat als David en de wereld dat is Goliath. Zeg jij maar lekker man, die kill die is niet wijs. Maar ik ben me bewust, we leven in een gekke huis. Gekke huis. Gekke huis. Gekke huis. Gekke huis. Het is een gekkenhuis, wat zeg ik ziekenhuis? Ik leg het uit, zeg het zelfs in gebrekkig Duits. Het is een krankenhuis, ik wil erover praten. Voordat ik open en begraven. Kids van 12 lopen met de nieuwste Nokia's. Of schieten plaatjes met digitale fotocamera's. Jonge dames geloven de laatste modeplaatjes. En leven nu op slaatjes en een glaasje water. Vissen zwemmen tussen gedumpte olievaten. Nog even wachten, moeder aarde zegt, we spreken later. Oorlog gaat door, de steengooiende Palestijn staat nog steeds tegenover de wapen die Jood. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden langs de strook. Op 5 mei brandt de fakkel voor de vrijheid. Maar waar de fuck is dan die vrijheid? Ook al ben ik klein als Calimero, oh man ik kijk uit mijn top alsof ik draai aan de knoppen. De tijd zal het leren, ik stop niet met blijf balanceren. Neem meer een keer een kijk in de veren. Een klassieker van opgezwollen op alleen. Het is een gekke huis. En ze blijven elkaar toch opzoeken. Stix, Rico en Delik. Eh, ze werken nog regelmatig eh, samen met elkaar. En eh, van de weken bracht uh, Stix samen met Cubus een nieuwe mixtape uit. Microfoon Colossos eh, deel 2. Daar gaan we volgende week van, wat van laten horen. Hier op Radio 5 alleen. Eerst even andere zaken vanavond. bijvoorbeeld de live or live artiest. Ik laat van twee artiesten die allebei op een Nederlands podium staan de komende zeven dagen een fragment horen. En door te stemmen kun jij bepalen welke we straks helemaal gaan draaien. Ehm, je kon ook al YouTube-filmpjes kijken. Ik had wat linkjes geplaatst op de website radio501.nl. En eh, nu dus even de geluidsfragmenten. Nummer 1 is Benjamin Francis Leftwich. Je gaat een stukje horen van het prachtige Atlas Hands. En als je het heel erg mooi vindt, dan stem je daar gewoon even op. Dan draaien we straks helemaal voor jou. Het adres is studio.radio501.nl Take Water that is deeper than anything ever seen. Jump right in and swim until you're free. Keuze nummer 1 dus eh, vanavond zijn de live or live artiest van de week. En uh, je kunt ook nog eh, stemmen voor de Punch Brothers. Klein stukje van It'll Happen op Radio 5 alleen. Zij staan komende week in het voorprogramma van Lee. Dus mensen die eh, Amos Lee helemaal niks vinden, maar, eh, maar op de koop toenemen dat, eh, dat hij naar de Punch Brothers komt. Zij gaan echt voor het voorprogramma naar het concert binnenkort. Laat even weten welke artiest je in zijn geheel wilt horen vanavond op Radio 501. Benjamin Francis Lefwitz met Atlas Hands of deze Punch Brothers en It'll Happen. En het adres is dus studio.radio501.nl waar jouw stem naartoe kan. Bobby Taylor nu op 501. Nou, ik ben inmiddels 36. Het moet er nou toch eens van komen, Zo'n midlife crisis. Maar eh, ik, eh, ik heb de tekenen nog niet gesignaleerd. Fate No More, een midlife crisis op eh, Radio 5 alleen. Ehm, we gaan straks bekendmaken wie de winnaar is van Live or Live vanavond in Indie 51. Je kunt nog even je stem doorgeven op studio.radio5alleen.nl. Ehm, Benjamin Francis Lefwich is keuze nummer 1 met Atlas Hands. En keuze nummer 2, dat zijn de Punch Brothers met It'll Happen.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 En hij zingt het uh, keurig vol tot eh, bijna de klok eh, van 9 uur. Straks in tweede uur van de Indie 501 veel opkomend talent. Nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. tweede uur van de Indie 5 op Radio 5 alleen heel veel nieuwe muziek. Eh, bijvoorbeeld deze, Tim Kalis en Reinders. En het schijnt toch ook eh, wel een echte rapper te zijn. Eh, ik dacht de opvolgers van Acta en de Munnik, maar ze blijven toch met beide benen in de hiphop staan. En zo gaan we in dit laatste uurtje van de Indie 501 uh, eh, een aantal eh, Nederlandse artiesten draaien dat echt eh, ja, te omschrijven valt als opkomend talent. We gaan natuurlijk ook nog even bekendmaken wie de winnaar is van Live for Live vanavond. Je hebt erop kunnen stemmen via studio.radio501.nl. De donderdis komt nog voorbij en onze nieuwe rubriek Soul Omdat Het Kan. Nu ook al even terug naar de jaren 70. Deze man heeft een enorme staat van dienst opgebouwd bij de Eagles, maar heeft solo ook wel het een en ander gepresteerd. Joe Walsh op 5 lane. Hier is Funk 49. Giro is hier weer om mij van mijn werk eh, te houden. Uit Zonnebreugel zijn ze afkomstig, Harvest Moon. Eh, ik heb een paar liedjes uh, binnengekregen via music.radio501.nl, uh, eh, via Twitter en Facebookgroep. ja, opkomend talent om hun muziek naar ons op te sturen, zodat het ja, lekker kunnen draaien. Dit klinkt echt, echt lekker, ja. Harvest Moon, Wanna See You Dancing op Radio 501. We gaan bekendmaken wie Live or Live vanavond heeft gewonnen. Je kon kiezen uit Benjamin Francis Lefwitz en The Punch Brothers. Het is een nipte overwinning voor Benjamin geworden is een uh, eh, behoorlijk opsteker uh, voor deze man. Deze week te bewonderen in Nederland. Hier is Atlas Hands op 5 alleen. Take me to the dark says a ship without a name that is sailing to the middle of the sea. Water there is deeper churches started seeing about their heads. He said, My God is a good God and He cares. I will remember your face, cause I am still in love with that place. But when the stars are the only things we share, will you be there? I've got a plan. I've got an atlas in my hands. I'm gonna turn. When I listen to the lessons that I've learned, I've got a plan. I've got an atlas in my hands. I'm gonna turn. When I listen to the lessons that I've prima uitvoering van Pop was Rolling Stone. Was Not Was uit 1991. Eh, het is eh, tijd voor... De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Het is de School is School eh, vandaag. Je hebt hem al een paar keer voorbij horen komen hier op de daverende donderdag van Radio 501. En het is dus echt zo'n 2012 plaatje, Want volgens de Maya's gaat de wereld echt eindigen dit jaar. En deze mannen denken dat het eh, vanavond al gaat gebeuren. De donderdisc School is Cool. And the world is gonna end tonight. De donderdisc. I think you need a little help in hand to get you back in line. Don't think I don't know you're stranded. I don't believe in a personal God. I come when he says he loves me. He makes me ugly. I got it from good source. Say your prayers and goodbye. who's gone in tonight. gotten over this. I know when you got troubles, you just tell it like it is. It's not the same for the man without heart. He just sits around while the room falls apart. It just goes to show, but not by a long sight, that the world is gonna end tonight. of determination and a bit of luck. We'll just wrestle each other till the break of day, and then I'll give up, and that's okay. And then we'll stay together for 50 odd years, but not quite, because the world is gonna end tonight. facing the En hij kan best rocken hoor, Tom Petty. Maar eh, dit was een eh, wat rustiger eh, hit van hem. Face in the Crowd op Radio 5 alleen. We hebben ook muziek ontvangen van de Upstairs. Dat is een kwestie van, van dikke hout met planken. De Upstairs en Again op 5 alleen. That's all I want you to know. That I'll never turn my back on you and leave you out there all alone. I could never hide my feelings. Texas. Ik zal het altijd herinneren als eh, de vrouwelijke Elvissen. Prayer for You op Radio 5 alleen, begin jaren 90. De Indie 501 nog tot 10 eh, uur, kleine 20 minuten dus. En daarna is het weer tijd voor Geluid uit de Bunker. Met jouw GW Stijl, jouw wekelijkse portie hiphop hop eh, tot aan spookuur. We zijn aangekomen bij ons nieuwe onderdeel Soul Omdat Het Kan. En we hebben ja, vanavond gekozen voor de artiest Lewis Clark. En eh, op zich, uh, Lewis Clark heeft wel een, eh, een mooi verhaal. Hij had in eerste instantie halverwege de jaren 60 wat, wat regionale succes in de buurt van Houston. Maar hij werd ontdekt door Otis Redding. En daardoor kreeg hij toch een carrière tot ver in de jaren 90. En ja, we gaan zijn eerste hitsucces draaien uit 1966. Lewis Clark op alleen. In het kader van Soul, omdat het kan, is hier I Need Your Loving So Bad. Baby echt niet of de New Power Generation er toen al bij was. Bij de entourage van Prince. Begin jaren 90 was het een hit van... Ik ben de eh, jaren 90 weer aan het herontdekken. Eh, op de website eh, al aangekondigd een heuse primeur vanavond bij Radio 5 Leen. Namelijk de nieuwe cd van Mars. Ehm, ik weet eigenlijk niet eens of hij al officieel uit is. Dus mocht je het leuk vinden, dan kan je morgen in de winkel wel eens voor een verrassing komen te staan. We gaan dat liedje De Hunter draaien van de nieuwe Mars cd. Getiteld Ornaments. Hier op 5 Never is easy, you know, when you're from. Live vanuit de binnenstad van Horen. Vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Red and You, afkomstig van een uh, debuut Pablo Honey. Sinds die tijd is er toch wel eh, heel erg veel eh, veranderd, hè? We gaan toewerken naar geluid uit de bunker, dus we gaan al een, een snufje hip-hop weer aan de muziek toevoegen. Dat doen we met de Audio Bullies, 5 Only Man. Claudio Boelies. En uh, we gaan de laatste platen weer draaien van deze aflevering van de Indie 501.